Goedenavond, ik ben Stef Banstra en dit is het nieuws van NWS op 3. De wedstrijd tussen FC Twente en NEC is net even stilgelegd vanwege bier op het veld. Oh, wacht even. Oh. Ja. Ik zie dat eh, mensen van het veld gaan en dat is weer dom, dom, dom. Ja, het is eh, nou eenmaal de regel dat als je iets op het veld gooit, dan wordt er gestaakt. En dus wordt de wedstrijd gestaakt, want er werden weer eh, glazen bier op het veld gegooid. Ba, ba, ba. Hier kan ik zo ziek van worden. Het is 2-0 voor FC Twente, maar dat verbleekt weer bij die onzin van een paar van die maloten die weer met glazen moeten gooien richting het veld. Ja, mijn collega collega van Radio 1 werd er een beetje boos van, kon je horen. De eredivisiewedstrijd is inmiddels weer hervat. De politie heeft drie jongeren van 17, 18 en 20 opgepakt... vanwege de explosie en een brand in Rotterdam. Gebeurde eind vorige maand bij een toko in de regio Rotterdam... waren dit jaar al ruim 50 explosies en dat zijn er meer dan heel vorig jaar. Activisten van Extinction Rebellion hebben een monument beklad in Haarlem. Dat monument is ter nagedachtenis aan de slachtoffers van een neergestort vliegtuig. De klimaatactivisten hadden daarop gekalkt Tata dicht nu. En dat verwijst naar staalfabriek van Tata Steel in IJmuiden. De politie heeft 18 mensen opgepakt. En Vincent van 25, die bewijst maar weer dat je nooit te oud bent voor de ballenbak. Hij wilde met zijn vrienden na een avondje eten de ballenbak in, maar daar werden ze geweigerd omdat ze te oud zouden zijn. Ja, en Vincent liet het er niet bij zitten. Ik had een twee-sterren review achtergelaten met de tekst... je mag blijkbaar niet als 25-jarige in de ballenbak. Ja, de eigenaar van de ballenbak, die zag het, die review... en nodigde Vincent en zijn vrienden uit om na sluitingstijd... een avondje in de ballenbak te komen spelen. Klonk zo. En eh, wat vond Vincent ervan? En zo krijg je toch voor elkaar wat je wil bereiken. Ik heb de tijd van mijn leven gehad in de ballenbak met twee hele goede vrienden. Ik zou het echt iedereen aanbevelen. Krijg je nog het weer, vooral in het zuiden nog buien. Maar op de meeste plekken is het vanavond droog. Morgen begint mistig, maar daarna komt het zonnetje door en wordt het een graad of 20.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 a truly international affair, bringing you the freshest sounds from around the world. Uploading. Online, on air. This is Stamped Records Radio. Hey everyone, this is Duke and Jones, and it's our turn to take over Stamped Radio. First of all, we'll be checking out the latest Stamped releases, and then for the second half of the show, we've got an exclusive mix on the way. I walked through fire to find out that I don't get burned the gonna burn it hot. Oh. What's up? We're Duke and Jones from Manchester, England, and we'll be taking over this week's guest mix on Stamped Radio. We'll be playing lots of unreleased music as well as some tracks from our EP. We'll be kicking off our 30 minute guest mix with one of our latest releases, Program. Tirándolo para arriba para que baile cocotán. Los cuartos que a mí me quedaban se gastan, tirándolo para arriba para que baile cocotán. Jones, this is Stamped Radio, and you're checking out our mini mix.